uur. Krol met het NOS krijgen de komende tijd een training in Duitsland... om bekend te raken met de wapens en voertuigen die Duitsland levert... voor de strijd tegen terreurgroep IS in Noord-Irak. Berlijn stuurt 500 antitankraketten, munitie en duizenden machinegeweren. De Belgische straaljagers die worden ingezet tegen IS zijn aangekomen in Jordanië. Ze worden nog niet meteen ingezet omdat nog niet al het personeel ter plekke is. De Nederlandse F-16's gaan halverwege volgende week naar het gebied. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft hard uitgehaald naar het Westen en de NAVO. In een toespraak voor de VN-veiligheidsraad zei hij dat de Koude Oorlog er nog steeds in de genen zit. Volgens Lavrov moeten de Amerikanen het idee loslaten dat zij het in de wereld voor het zeggen hebben. Lavrov noemde de crisis in Oekraïne het resultaat van een staatsgreep... die werd ondersteund door de VS en de EU. Voormalig paroolhoofdredacteur en politicus Wouter Gortzak is overleden. Gortzak was zeven jaar lang hoofdredacteur van het Parool. Hij was enige jaren lid van de Communistische Partij Nederland... maar koos later voor de PvdA. Voor die partij zat hij van 1998 tot 2002 in de Tweede Kamer. Wouter Gortzak was 83 jaar. Op het Open Zeeuwse kampioenschap motocross is een man om het leven gekomen. De man van 24 deed mee aan het toernooi in Wemeldingen en kwam ongelukkig ten val. Omstanders en hulpdiensten probeerden hem nog te helpen, maar de man overleed ter plekke. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond veel doelpunten gevallen. Het waren er maar liefst 30. Feyenoord won de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 4-0. Ajax boekte uit bij NAC een 5-2 overwinning. En AZ won met 3-2 bij ADO Den Haag. PEC Zwolle won met 4-2 van Heracles. En de meeste doelpunten vielen bij de wedstrijd FC Dordrecht tegen Vitesse. Dat duel eindigde in 6-2 voor de ploeg uit Arnhem.